De speedboot werd midden in de nacht ontdekt. Toen de opvarenden de patrouille in de gaten kregen, gingen ze er met hoge snelheid vandoor. Maar tijdens de achtervolging sloeg hun boot om en het zestal kon eenvoudig uit het water worden gevist. Na inspectie van de speedboot werden vier balen cocaïne ontdekt. De smokkelaars waren volgens de kustwacht vertrokken uit Venezuela. Zuid-Korea is begonnen met grootschalige militaire oefeningen om vijandelijke onderzeeërs te onderscheppen. De Zuid-Koreaanse regering heeft het communistische Noord-Korea gewaarschuwd dat er geen provocaties worden geduld. Als Noord-Korea ook maar iets doet om de manoeuvres te verstoren, zal Zuid-Korea daarop met kracht reageren, al dus de regering in Seoul. De oefening duurt vijf dagen en is een reactie op de aanval op een Zuid-Koreaans marineschip in maart. Algemeen wordt aangenomen dat dat schip is getorpedeerd door Noord-Korea. De iPhone van Apple kampt met een serieus veiligheidsprobleem. Daarvoor waarschuwt een Duitse overheidsinstantie die zich bezighoudt met de beveiliging van informatie. Gebruikers van de smartphone lopen een risico als ze een pdf-bestand openen. Hackers kunnen dan vrij eenvoudig software installeren waarmee ze achter privéinformatie kunnen komen... zoals wachtwoorden, agenda's, foto's, e-mails en tekstberichten. Het zou zelfs mogelijk zijn telefoongesprekken af te luisteren. Het veiligheidsprobleem speelt ook bij bepaalde versies van de iPad en de iPod Touch. Gebruikers krijgen het advies voorlopig geen pdf-bestanden te openen. Ajax heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. De Amsterdammers speelden met 3-3 gelijk tegen PAOK Saloniki. Dat was na de 1-1 vorige week in Amsterdam genoeg voor plaatsing...